Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Raad van State ondergrondse gasopslag onder Bergermeer voorlopig geschorst. Bergermeer ligt tussen Alkmaar en Bergen. De Raad wil meer onderzoek naar de veiligheid. Energiebedrijf TAKA mag niet beginnen met voorbereidende werkzaamheden... om te voorkomen dat de gevolgen niet meer zijn terug te draaien. Tegen het plan om ondergronds gas op te slaan is veel verzet van omwonenden. Die vinden de opslag niet veilig en zeggen dat de kans op aardbevingen groter wordt... Uit de Arabische wereld komt steeds meer kritiek op het harde optreden van Syrië tegen demonstranten. Kuwait heeft zijn ambassadeur uit Damascus teruggeroepen voor overleg. Daarvoor had saudi arabië dat al, al gedaan. De Saoedische koning Abdullah uitte tegelijkertijd felle kritiek. Hij eist dat er een eind komt aan het bloedvergieten in Syrië en dat president Assad niet alleen hervormingen belooft, maar ook doorvoert. De Europese beurzen zijn erg nerveus aan de nieuwe handelsweek begonnen en staan voor de elfde dag op rij diep in het rood. Toch is het nog geen zwarte maandag waar beleggers voor vreesden. De verliezen lopen op van 1 tot zo'n 3 procent. De AEX-index staat nu ruim 2,5 procent in de min op 288 punten. In Parijs en Londen zijn de verliezen iets kleiner. Om half vier gaan de beurzen in de VS open en zoals het er nu naar uitziet openen die zeker 2% lager. De Belgische overheid waarschuwt opnieuw voor tijdelijke tatoeages van henna. In sommige tatoeages zitten stoffen die ernstige allergische reacties kunnen veroorzaken en zelfs kunnen leiden tot blijvende verkleuring of littekens. De tijdelijke tatoeages van henna worden vaak op feesten en stranden aangeboden. Sommige tatoeëerders voegen stoffen toe om de kleur van de henna dieper te maken en die stoffen zouden schadelijk zijn. Het weer, geregeld buien met kans op onweer, maar ook af en toe zon. Temperatuur rond de 19 graden. Morgen eerst buien, daarna opklaringen. Dit was het NOS Joen. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A13 Den Haag richting Rotterdam tussen Del zuid en het knooppunt Kleinpolderplein 7 kilometer. Heeft te maken met de aanrijding op de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Tussen het knooppunt Terbrechtseplein en Schiedam staat 8 kilometer. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Verkeer richting Hoek van Holland kan het beste omrijden via de Van Briedenoordbrug. Over de A16 vervolgens de A15 en dan de A4 via de Maastunnel.